Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere bouwprojecten zijn stilgelegd door een tekort aan bouwmaterialen. Dat meldt het Financiële Dagblad. Materialen als staal, hout, glas en beton zijn de afgelopen anderhalf jaar al flink duurder geworden. En door de oorlog in Oekraïne is de situatie nog erger geworden. Omdat veel grondstoffen uit Rusland en Oekraïne komen en de energieprijzen flink hoger zijn geworden. Volgens het FD leidt dat tot discussies tussen bouwers en opdrachtgevers... over wie er voor die hogere kosten moet opdraaien... als ze de benodigde spullen überhaupt kunnen krijgen. De Belastingdienst moet de portemonnee trekken. Vanaf juli betalen ze geld terug aan spaarders die te veel vermogensbelasting moeten betalen. Verslaggever Ewout Kiefiet legt uit wat dat is. Dus dat is belasting over spaargeld en beleggingen. En de Belastingdienst hield eigenlijk een fictief rendement aan over dat geld. Eh, maar vooral mensen die hun geld vooral op de bank hadden staan... die kwamen daar niet aan, want ja, de rente is heel laag. Dus zij haalden niet dat rendement eh, waarover ze wel belasting moeten betalen. Eh, en dus stapten ze naar de rechter en daarom moet die groep nu gecompenseerd gaan worden. Wie precies compensatie krijgt en hoeveel... wil staatssecretaris Van Rij met de Tweede Kamer bespreken. De scholieren van de middelbare school in Venlo zijn vroeg aan hun paasweekend begonnen. leerlingen werden naar huis gestuurd omdat de vloeren van het schoolgebouw onveilig zijn. Volgens de school gaan ze de bol snel fixen. Twee middelbare scholieren uit de Drentse Koevoorde hebben een rauw ei van 300 meter naar beneden laten vallen en heel laten landen. De jongens van 16 en 17 wonnen de landelijke ruimtewedstrijd. deden ze met hun eigen gemaakte ontwerp. We hebben een parachute gemaakt in een, in vorm. En we hebben de returncapsule van papier maché gemaakt en in een ronde vorm, zodat hij zo min mogelijk stand ondervindt eh, tijdens de val. We hebben watjes aan de binnenkant van onze returncapsule zitten, die beschermen het ei beter. Ja, en die watjes aan de binnenkant zijn inderdaad best belangrijk. Ja, hij is kapot. <laughs> Hoe kan dat? Ja, ik denk dat omdat we te weinig watten erin hebben. Vorige keer toen we het ei gingen slopen daarna om te laten zien dat het een rauw ei was, hebben we laten zien eh, dat, nou, dat hij rauw was. En toen hebben we dus ook wel watten erbij gehad. Maar ja, die hebben we dus weggegooid. Gelukkig <laughs> hadden de jongens de prijs toch al binnen. Het weer nog in het noorden bewolkt, in het midden en zuiden wat zon. Het blijft overal droog en het wordt 10 tot 17 graden. In het paasweekend flink wat zon en ook wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam bij knooppunt Temnes, 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten op oponthoud. N208 Sassheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 2 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Veel meer oponthoud is er richting Tessel op de N250 bij Den Helder. Voor de veerterminal staat 6 kilometer file met ruim een uur extra reistijd.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 My patience is waning it's kind of down to earth flavor. not break up. I've Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la One day J'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, sur les auteurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. Mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. this taste of sin. chaque you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't, don't you want me You know I don't believe you Zandvoort, op 106.9 FM. kiss to Laura. Tell your friends I adore her. When she dances so better, she's a hurricane in all kinds of ways. Jump in the line, rock your body in time. I believe you. Jump in the line, rock your body in time.